het wel met het NOS-journaal. De ministers van Buitenlandse Zaken van Polen, Frankrijk en Duitsland spreken vandaag nog met de autoriteiten en de oppositie in de Oekraïense hoofdstad Kiev. De drie dreigen met sancties als de partijen niet afzien van verder geweld. Ook de Verenigde Staten overwegen sancties. Vrijdag nemen de EU-ministers een besluit. Buitenlandse Zaken in Den Haag adviseert reizigers bepaalde delen van Kiev te mijden en zich te laten registreren bij de ambassade voor noodgevallen. Dit in verband met de rellen van de afgelopen dagen, die kosten zeker 26 mensen het leven en er zijn ook honderden gewonden. Nu is het relatief rustig op het centrale plein in Kiev, maar volgens de NOS-correspondent liggen de molotovcocktails en de stapel stenen alweer klaar. De kerncentrale in Borselen is veilig genoeg om de komende 20 jaar open te blijven. Dat heeft de Raad van State bepaald. Greenpeace had bezwaar gemaakt tegen het verlengen van de vergunning uit 1973. De Raad van State verklaarde alle bezwaren van Greenpeace ongegrond. De kerncentrale in Borselen kan nu tot 2033 in bedrijf blijven. In Sochi heeft Nederland er weer twee medailles bij. Zilver en brons voor Irene Wust en Karin Kleibreuker op de 5000 meter. Olympisch goud ging net als vier jaar geleden naar de Tsjechische Martina Sablikova. Vorige week was het op de 3000 meter nog omgekeerd. Goud voor Wust en zilver voor Sablikova. De Noorse biatleet Ole Einar Dalen is sinds vandaag de succesvolste winterolympier ooit. Hij won in Sochi met de Noorse ploeg de gemengde estafette en dat was zijn achtste gouden medaille. En verder heeft hij vier keer zilver en één keer brons. Björndalen verdrong op de ranglijst zijn landgenoot en langlaufer Björn Dali. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met opklaringen. Het wordt een graad of 4. Overdag grijs en druilerig met in het oosten nog even zon. En overdag is het zo'n 9 graden.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 Lily Ellen Hardout hier in Train Oak Drive By. Goed, eh, Lily Ellen, mocht je luisteren, je bent bij deze genomineerd. Mocht je geen idee hebben waar het over gaat... Ehm, het is een beetje een nieuwe internethype. En ik vind het zelf persoonlijk een beetje een kansloze. En eh, ik werd er afgelopen zaterdag voor het eerst mee geconfronteerd. Toen een vriend van mij, die eh, had een video, dat was een beetje vaag. En die had, had, een, had een glas met, met wodka cola erin... En eh, die dronk hij in één keer leeg. Nou, ik vond het raar dat hij dat op Facebook had gezet. En wat ik helemaal raar vond, was dat mijn naam erbij stond. En ik had geen idee wat nou precies de bedoeling was. En toen heb ik het aan hem gevraagd en, het, eh, en daarna heb ik ook even research gedaan. Het is dus een hele internethype. De bedoeling is dat, eh, dat je alcohol at, dus heel snel heel veel drinkt. Ehm, bijvoorbeeld een fles wijn of een glas wodka cola of een, een flesje bier. Dat moet je altijd zo snel mogelijk opdrinken in één keer. En dan zet je daar een naam bij en dan moet die persoon dat ook doen. En eh, zet je niet binnen 48 uur een video online waarin je hetzelfde doet... dan moet je een eh, krat bier kopen voor de persoon die jou genomineerd heeft. Nou, eh, ja, niet zo'n fan van het idee. Sowieso, er worden mensen onder de 16 genomineerd... en op maandagmiddag dat je denkt, ja, jezus... ik ga niet op maandagmiddag, als ik nog huiswerk moet maken of shit moet doen... ga ik nu een, een, een biertje atten. Dat vind ik raar. En ehm, zo ook Marieke van de Biggelaar. En die wil ik dan even nomineren. Ehm, maar dan niet om eh, te drinken, maar als, eh, als goede vrouw van de week. Ehm, die vond het niks. En die heeft het daarom eh, een fles wijn door de play gespoeld. Kijk, daar houden we van. Beetje tegendraad zijn. Komt uit Brabant en wilde een beetje een statement maken. Zij is niet de enige. Er is ook nog een man en dat vond ik ook heel stoer. Die heeft, het, heeft het niet gedaan toen hij genomineerd was. En in plaats daarvan heeft hij het geld wat hij normaal had uitgegeven aan een krat bier... omdat hij verloren had dus een krat bier cadeau moest doen aan degene die hem genomineerd had. Dat had hij gedoneerd aan het Rode Kruis, zodat zij voorlichting kunnen geven over coma-zuipen. Nou, zo zie je maar weer dan, dat zo'n actie toch ook weer goede gevolgen kan hebben. En dat mijn vertrouwen in de mens weer een klein beetje hersteld is. Ben jij al genomineerd? Of heb jij iemand genomineerd? Ehm, heb je al een krat bier gekocht? Of heb jij braaf zo'n videootje gemaakt? Of heb je net zoals ik gewoon scheid eraan en doe je het gewoon niet? Of heb je misschien ook wel iets tofs gedaan? Een toffe tegenreactie? Laat het weten. Stefan at cfmzandvoort.nl En die Stefan, die is present voor weer twee uur lang ZFM Beachmasters... met zometeen Chris Lake en Jared. Hele gave track dat Helium komt eraan. en David Ketten en Rihanna. Who's that check? take me de chick? Nou, ik denk Rihanna. Die eh, naar eigen zeggen vroeger eh, vrij mannelijk door het leven ging. In de gehele puberteit eh, draagde ze alleen maar jongenskleding. Ze weigerde om, om vrouwelijk te zijn. Nou, tegenwoordig is dat wel anders. Ehm, zo zegt ze bijvoorbeeld nu in een interview... ja, ik heb een persoonlijk iemand. Dus daar hebben ze weer een mannetje voor, die is daar fulltime mee bezig. Die constant op zoek is naar kleding voor mij. En daarbij heb ik één regel. Ik heb altijd maar één bovenstukje aan. Dus als ik een shirt aan heb, dan heb ik, eh, of een topje, dan heb ik geen BH aan. En anders heb ik alleen maar een BH aan. En wat we met deze informatie moeten, verder geen idee. Koekoek! Nou, laten we daar even gaan bijkomen. Zometeen Maurice de hond. Eerst deze ontzettend goede plaat van Chris Lake en Jared.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 En ook Chris Lake samen met Jared en Helium. Maurice de Jonge. Wacht, ik heb hier Helium hoor. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Hand, hand, hand, We gaan van helium over naar varkens. <laughs> Als een huurder zijn huisbaas varken noemt... is dat een reden om met onmiddellijke ingang de huur op te zeggen. Dat heeft de rechtbank in München beslist. Volgens de Duitse Woonbond wijkt het vonnis af van de jurisprudentie tot nu toe. In dit soort gevallen mocht huuropzegging alleen als de huurder na een formele waarschuwing in herhaling viel. Maar volgens de Beierse rechters is belediging van de verhuurder met de woorden u bent een varken een substantiële schending van het huurcontract en is ook reden tot opzegging. In het huis in kwestie was ruzie over het buitenzetten van het huisvuil. Al dus de krant Studentse Zeitung maandag. Ja, het zal maar een reden zijn hè. Maar goed, het is soms wel dat sommige mensen een bepaald soort macht over jou hebben. Niet, niet echt macht. Geen, uh, geen, geen, geen rare dingen, <laughs> laten we dat vooral niet doen. Maar bijvoorbeeld een eh, huisbaas. Of gewoon je, je baas op je werk. Of, het zijn toch mensen die op een bepaalde manier wel invloed hebben. En jouw leven best heel vervelend kunnen maken. De vraag van deze week dan ook. Ik heb wel eens iemand uitgescholden... die op een bepaalde manier eigenlijk macht over mij had. Dus waar ik het beter niet had bij kunnen doen. De opties van deze week. Optie A. Ja, zo vaak. En daar heb ik ook wel eens de gevolgen van ondervonden. Geen huis meer of ontslagen op terechte gronden. Optie B. Ik heb wel eens een uitbarsting gehad. Niet zo handig was dat. Optie C, nee, ik weet altijd tegen wie ik uit kan vallen. Zo val ik nooit in diepe dallen. Of optie D, But, je, uh, je, ba <laughs> eh, of D. Wut, je baas vindt het toch wel grappig als je hem een paardenneuker noemt. Welke van deze opties is van jou op toepassing? is dat optie A? Ja, zo vaak. En ik heb daar ook wel eens de gevolgen van ondervonden. Geen huis meer of ontslagen op terechte gronden. B. Ik heb wel eens een uitbarsting gehad. Niet zo handig was dat. Optie C. Nee, ik weet altijd tegen wie ik uit kan vallen. Zo val ik nooit in diepe dallen. Of D. Wut, je baas vindt toch wel grappig als je hem een paardenneuker noemt. Welke optie geldt voor jou? Stuur het maar op via de mail stefan.cfmzandvoort.nl of twitter het naar stefan_collar. Zometeen maken we de balans op. If every day goes like this, how do we survive? every day. Ja, elke dag hoor, naar CFM luisteren. Mis je helemaal niks? Dan mis je bijvoorbeeld niet Zet en Haley Williams en ook de Imagine Dragons. Die hoor namelijk zo meteen eerst je weerupdate. Vanavond en vannacht hier en daar een buitje. temperaturen tussen de 4 en 7 graden. Morgen is het bewolkt met af en toe lichte regen, matige aan zee zeer krachtige zuidenwind. En middagtemperaturen die liggen rond de 10 graden. Vrijdag is er regelmatig zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan rond de 9 graden. Hey, uh, are you gonna stay tonight? FM. En ook Zet en Haley Williams, Stay the Night. Nou, it's time. Het is 18.38 uur. tijd voor de Club Downstairs. Elke week gaan we eens even een, een skill testen... waar je in je hele leven geen kloten aan hebt. Maar het is leuk om dingen te kunnen waar je niks aan hebt. Als je ook op YouTube gaat kijken en zo... het staat vol met, met allemaal acties waarvan je denkt... ja, grappig om een keer te zien, maar ga je geen minister-president mee worden. Nou goed, het is heel erg simpel. Eh, we laten hier een plaat horen, maar dan zo afgespeeld alsof het net klinkt. Als je net buiten een discotheek staat of beneden in de wc's... of je bent ergens aan het roken, maar je mag nergens roken. Dus je moet weer zo ontzettend ver weglopen. Dat je in de verte de muziek hoort en vooral de bas. En, maar je hoort niet echt welk liedje het is, maar het klinkt wel lekker. je wil eigenlijk wel weten welk liedje het is. Nou, die uh, <laughs> skill dus. Je hoort het al, het is compleet nutteloos. Die trainen we hier elke week bij CFM. En de opgave van deze week, die klinkt zo. Klinkt goed hoor. En de vraag is, welke is het? Luister nog een keer. Nou, denk er even over na. Zometeen krijg je ook het antwoord. Dan gaan we die plaat ook helemaal draaien, omdat het een leuke plaat is. En daar gaat het natuurlijk ook om, hè. Afrojack komt er zometeen ook aan. Ten feet tall, net zoals de titelsong van Utopia. Say heaven, say hell. Maar eerst is hier Ellen Clark voor je. En back in my world. kom op. Kom op met je zomer. Zin in hoor, naar zo'n plaatje. Ellen Clark hoorde je Back in My World. Met heel veel zon. En strand. En cocktails. En, en mooie vrouwen. Nou, eh. Goed, de opgave van deze week. Blijf na, een mooi liedje hoor. En misschien heb je nog wel steeds zoiets van... Eh, ja, welk liedje is het nou eigenlijk? Nou, laten we eens even luisteren. Ehm, zij uh, zat de hele tijd succesvol in een groep. Ehm, en daar zit ze nog steeds in. Maar ze dacht, ik wil ook solo wil ik iets gaan doen. ze maakte ze een paar hitjes. En eh, dit was de mooie ballad van haar album. Met een grote hit.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 Dus ehm, ik was daar bij die hockeyclub en ik dacht, ik ga deze proberen. Nou, die viel goed hoor. Everjack Ten Vito. Trouwens, dames en heren, mocht u geïnteresseerd zijn in een club DJ... die, die super vette platen uit en iedereen aan het dansen krijgt... en je drankomzet enorm laat stijgen... kijk even op mijn website stevenkoolhaard.com. Nee, dat gaan we niet doen. Ik zou dat nooit op de radio durven zeggen. Dat is zelfpromotie. Stefan Collard. Zometeen hier bij nog meer heet plaat die we het komende jaar ben ik bang nog gaan horen.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 En dan was altijd dit liedje. En op een gegeven moment duurde zwemles zo lang bij mij... dat ik zo ontzettend klaar was met, met, met, met zwemles... dat dit liedje een hele nare associatie heeft. Maar blijft wel een tof liedje. Robbie Williams. Hij is uh, afgelopen week 40 geworden. Ja, ja. Ook Take That gasten worden oud, mensen. Ook Take That gasten worden oud. Je hoort hem hier met Road to Mandalay. Zometeen John Mayer komt eraan en ook Chesto's nieuws, de Red Light.